Maar de gezondheidszorg weet er eigenlijk veel te weinig van af, blijkt uit een nieuw onderzoek. Zo duurt het soms erg lang voordat de dokter weet wat er aan de hand is. Ook bij Deborah. Zij had last van verschrikkelijke pijnen rond haar menstruatie. Ik heb de diagnose prikkelbaar darmsyndroom gehad. Ik ben naar huis gestuurd omdat ik corona zou hebben. Eh, ik heb nog gedacht dat blinde darmontsteking toen op een gegeven moment was het een keer zo heftig dat we naar de spoedeisende hulp zijn geweest. En toen dacht ik, eh, toen hebben ze dus eigenlijk gekeken naar mijn ontstekingswaarden, die waren veel te hoog. Uh, toen kreeg ik de dag daarna een echo, dus ik blij. Ik denk, nou weet ik eindelijk wat er aan de hand is. En er kwam er niks uit de echo. Eh, dus toen weer met teleurstelling naar huis. Pas na zeven jaar kwam de diagnose. Ze had endometriose, waarbij slijmvlies buiten de baarmoeder komt. En zoals Deborah zijn er veel meer vrouwen. Dit soort jarenlange medische trajecten kosten de maatschappij miljarden. Blijkt uit, nieuwe blijkt uit het nieuwe onderzoek dat nu naar Den Haag gaat. Gynaecologen pleiten voor een landelijke strategie voor vrouwengezondheidszorg. Het kabinet neemt een nieuwe maatregel om de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel te verlichten. Een kleine 1400 asielzoekers met een verblijfsvergunning worden versneld geplaatst in hotels. Het zijn mensen die recht hebben op een woning, maar vaak is er geen plek beschikbaar. Henk en Sonja serveren al 43 jaar broodjes onder de grond. In metrostation Weesperplein. Veel studenten en gemeentemedewerkers halen daar dagelijks hun lunch bij die twee. Maar daar komt nu een einde aan. AT5 ging bij ze langs. Even kijken, gezond kazij. Mijn vader is hier begonnen als eh, eigenaar en eh, ben ik er meteen ingestroomd. Ik vind eh, de, de hete kip erg lekker. Ik pak altijd de rosbief speciaal. De draaien hebben niet 36 uur werkweek om zo mijn even te drukken. Dus wat dat betreft is het wel mooi zo. Lekkere broodjes. Ja, de mensen maken wel de zaken en echt leuk personeel. Al 43 jaar onder de grond, je ziet geen zon. Zij is het zonnetje. Dus Zij is het zonnetje, dus ik heb wel een zonnetje. Maar lunchen onder de grond kan straks nog wel bij station Weesperplein. De zaak van Henk en Sonja wordt overgenomen.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 We beginnen met een mooie ouverture, zoals dat heet, van de Carpenters. ja, ons dat, eh, ondanks dat het weer ons een beetje in de steek laat. Druilerig weer, je had liever een paar sneeuwvlokjes gehad. Een wit tapijtje op de straten. Dat had ik allemaal uh, beter bij gepast natuurlijk. Maar ja, we kunnen niet alles hebben in het leven. Fijn dat we allemaal weer luisteren En er is zoveel mooie muziek gemaakt. Gelukkig een wereld eh, vol eh, ja, ellende op dit moment. Hè. Je moet, die oorlogen allemaal, eh, natuurrampen. Nou, wordt er allemaal niet vrolijk van. Maar vanavond wel. van de mooiste, zo niet de allermooiste cd's luisteraars... om, uh, ja, om kerst te beleven. Met muziek dan, hè. Daar heb ik het natuurlijk over. Prachtig, de Carpenters. Eh, die hebben meerdere ouvertures gemaakt. Dit is, was er één van. Eh, ik ga u laten genieten van een zangeres die ik heel hoog heb staan. Eva Cassidy, Songbird. als een engeltje. Eva Cassidy. Songbird. Ja, luisteraars. Eh, ik had het net over sneeuw. Hè? Een, wit wegdek. Dat zou hartstikke fijn zijn. Vooral met de kerstdagen natuurlijk. Nou ja, hier in de studio, je kijkt je ogen uit hier. Het is echt prachtig versierd. Met dank aan Willem Bruist en, uh, en eh, G.G. Hutte. Die hebben volgens mij samen die hele studio in de kerstfeer gebracht. Ik zit hier gewoon in een, in een, eh, in een kerstparadijsje, luisteraars. Mag u best weten, ja. Dit is Justin Hayward. I must have known that it existed But I couldn't quite conceive it I was always the loser in affairs of the heart. Well, you know how when you find something that you want, you don't believe it. No, you can't quite believe it when the good times start used to think of love as just a dream that disappears, but you've taught me more. Some people search for people, and some people search for freedom, and some search for nothing but the thrill of the chase. Well, you know, sometimes you search for things just to find that you don't need them. Or you search for the right things in the wrong kind of place. I used to think of just a promise people make or a game that people play or just a risk that people take but as long as the moon can keep on shining and the sun keeps hanging in the sky Friends. Zanger Justin Hayward... samen met Mark Bett. As Long As The Moon Can Shine. Prachtige muziek. Ik weet zeker dat ik ook een hoop mensen plezier doe met eh, Julio Iglesias. There were beggars and kings in a magical sky was you in a world was satin and lace on my beard And her beauty was there to inspire She was love in the night in the glow Of a soft lit fire Moonlight led chance we could dance to the music een Hayward met eh, As Long As The Moon Can Shine. En uh, Julio Iglesias die volgde hem met Moonlight Lady. En eh, ja, als we het over de maan hebben... dan kunnen we het ook over Art Garfunkel hebben. Want die heeft prachtige liedjes geschreven die over het zonnestelsel gaan. Maar die ga ik vanavond niet draaien. Ik heb een heel ander van Art Garfunkel. En het is toch ook een beetje een, beetje een, ja, een liedje wat in de kerstsfeer past. We gaan met hem de tuin in, de Willow Garden. Van het album Angel Clare. without saying a word. You can light up the dark. Try as I may, I could never. zilver, zwijgen is goud. Alison Krauss. You say it best when you say nothing at all. zijt gij en tot stofschuld zij wederkeren. Annemieke Vos die realiseert zich dat heel goed. En die vroeg het volgende verzoekje aan. Kansas, Dust in the Wind. Kansas met Dust in de Wind. Ik ga u nog even laten genieten, luisteraars, van een uh, kerstnummer van de Carpenters.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 Like a trail leading me back to the Dutch mountains. Experts like a sheep in the Dutch mountains. In the Dutch <laughs> Net. Er zijn maar weinig bergen in Nederland natuurlijk. Eh, maar eh, de Nits zingen daar toch over. En dan hebben ze het waarschijnlijk over Limburg. Zuid-Limburg, want daar is het best wel heuvelachtig. En eh, nou, als, je, als je het een berg wil noemen, vooruit. Hè? We moeten niet zo negatief zijn over Limburg. Het is een heerlijk land om op vakantie te gaan. Zuid-Limburg, Valkenburg, een romantisch stadje, toch? Rob de Nijs, hoe zou het met Rob de Nijs gaan, luisteraars? Hij heeft in ieder geval zijn best gedaan om de cavalerie te stoppen. Mister president, stuur ons regiment, dank namens de democratie.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 Mijn Maria die wacht op mij, thuis is alles nog stralingsvrij. Ik maar dat ik kon dansen nou, met het meisje waar ik van hou. dat weer een stad is plat en bevrijd van tirannie. Als ik hier ontkom, ga ik naar Washington, kandidaat voor presidentie. En als ik de baas ben, stop, dan stop ik de kavalerie. allemaal dat het niet zo goed gaat met Rob de Nijs. Hij leidt aan die eh, verschrikkelijke ziekte eh, die je hele lichaam afbreekt. Dan heb ik het natuurlijk over Parkinson. Eh, maar de man blijft een prachtige stem houden. Ik ben fan van Rob de Nijs. How about us? should both Luisteraars, zijn wij voor elkaar gemaakt vanavond? Ik hoop het zo. Hier vanuit die prachtige officiële studio zit ik volop te genieten van de, de mooiste muziek.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 <laughs> ja, was maar waar, was maar waar. <laughs> ja, maar op tv ziet er altijd kleiner uit, hè? Ah, dat is waar, dat is waar. Maar wat is het hier prachtig versierd, Willem? Ja, vind het mooi, hoor. Ja, ik, ik zit volop te genieten, jongen. Ik wil niet naar huis. <laughs> nee, nee, nee, nee. Maar goed, eh, hè? Weet je, maar het is... Eh, eh, jij zit er deze week vaker dan dat ik er zit. Dus ik ben blij dat je het mooi vindt. Ja, ik vind het heel erg mooi. En volgens mij een, een, ook een betere opstelling als vorig jaar, hè? Ja, is een betere opstelling, klopt. Ja. En als ik omhoog vorig jaar hadden wij ook een andere boom. Vorig jaar hadden wij een scharrelboom. En de scharrelboom hebben het eigenschap om nooit op dezelfde plek te blijven staan. Die gaat door de hele studio heen. <laughs> Dus ik heb nu, nu hebben wij gekozen voor een vaste boom, zeg maar. Oké, oké, oké. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. En eh, jij bent natuurlijk eh, eh, de arbeid aan het verrichten, hè? Ik ben de arbeid aan het verrichten. Ik heb net de ronde gelopen. En, is, druk? Is druk? Nou ja, ik kwam wel een mannetje tegen die het niet hoorde, maar... oh? Jeetje. Die, eh, die heb ik met zachte hand uh, eh, verwijderd en een verschrikkelijke schop om zijn kont gegeven. Dus was toch, niet meer weer. Was toch niet mijn broer, hè, hoop ik. <laughs> Eh. gelukkig heb ik geen broers, willen, dus het kan ook niet. Ik wou net zeggen, dat kan helemaal niet. <laughs> nee. nee, nee, nee, nee, nee. maar voor de rest is het, is het rustig. Dan zit ik hier in mijn eigen kerststal, zeg maar. Ah, oké. Is de bij ook een beetje versierd? Hier? Ja. Nou, als is goed dus dan heb je daar ooit wel eens een filmpje van gezien, dacht ik. Ja, nou, nou het zegt. Nou, nou het, zegt, ja. ja. Maar ja, de luisteraars nou, weten... Er zoveel licht dat zelfs Jules de Korte knippen met zijn ogen <laughs> nou, dat wil wat zeggen. Stevie Wonder ook. Oh ja, ja, die moet nog komen dan, ja. <laughs> Maar, jij bent eh, goed bezig, vriend. Oh, eh, oh, dank u. Muziek is goed. Dank u. Muziek is goed en eh, het programma is altijd goed. Ik, ik ga je nog laten genieten van David Essex. Die ken je ook wel, hè? Tuurlijk aan ik even Essex wel. Ja. Ja hoor, die hebben rustige nummers en die hebben wat drukkere nummers. En, eh, Maar dit is een eh, verhaal over de winter. Heb jij nog wat over de winter te vertellen? Want het is alleen maar druilerig weer, hè? Nou ja, winter in Amerika is koud. Dat is heel erg koud. <laughs> en eh, als je die toevallig bij de hand hebt, dan wil ik, dan wil ik, dan wil ik die wel graag horen. Dan, ga, ik die zo voor jou opzoeken, Willem. Dat ga ik, ga, ga ik helemaal doen. Wordt na het nieuws, want ik kennen nog ja, zes minuten. Ja, dat geeft niks. Ik zit hier nog wel een uur. Oké, nou we gaan, eh, we gaan genieten van David Essex.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 The fire still burns at night, my memories are warm. just another winter's tale. wonder if you hear. I wonder if you're listening. I wonder where you are today. Good luck, I wish you well. For all that wishes may be worth. I hope that love and strength are with you for the length of your time. should the world take notice of one more love that's failed? It's a love that can never be. We're meant a lock to you and me. On a worldwide scale, we're just another winter's tale. It was only winter's day Just another winter's day And why should the world take notice Of one more love that's failed It's a love that could never be Though it meant a lot to you and me On a worldwide scale We're just another winter's day. David Essex met uh, A Winter's Tale. Heerlijke muziek. Althans, als het aan mij ligt, luisteraars. Ik, ik hoop dat u hem ook mooi vond. Ik draai hem speciaal voor mijn goede vriend eh, Willem Bruis die voor ons allen hier, eh, medewerkers van eh, ZFM Zandvoort, de studio zo prachtig heeft eh, ingericht. Volgens mij samen met Gerry Rutte. Ik weet niet helemaal of, of Ik dacht dat Gerry me geholpen had. In ieder geval, het, is, het is prachtig geworden. ik heb nog een minuutje te gaan, dus dat is niet zo gek lang. Ja, ik, ik heb wel langer te gaan, hoop ik. Maar, maar ik bedoel, het eerste uur van App en Vloed zit er bijna op. Dus dan moeten we dat of vol vol kletsen of vol, eh, vol draaien met muziek. Maar dan moet ik eens even kijken of ik daar wat voor vinden kan, luisteraars. Eh, heb ik daar nog wat van? Eh, dus even kijken hoe Recensies van huiseigenaren die dol waren op dit apparaat. Ja, ik ben ook dol op dit apparaat. <laughs> jongen, jongen, jongen, jongen. Duiven, ben je nou weer mee bezig, man. Nou goed, in ieder geval even een stukje ouverture dan maar. If you have an hour this week, you can learn 100 songs on the piano Ja, ik ook. <laughs> Het, is me niet gegeven, luisteraars, om dat eh, vlot af te handelen. Dat heeft u wel, maar hier, er komt de overtuur, let op. En het gaat nog 25 seconden duren, want dan is het eh, eerste uur voorbij. Tot zo allemaal. 3FM wenst allemaal fijne dagen en een